1 uur. Mark Visser met het NOS-journaal. Geboden aan de koning maakte ze bekend op een persconferentie. Opstelte zei dat hij de volledige politieke verantwoordelijkheid neemt... voor de deal met drugshandelaar Kees H. Die in 2001 een bedrag van 4,7 miljoen gulden aan zwart geld mocht houden. De deal was gesloten door Teven, destijds nog officier van justitie. Opstelte heeft steeds gezegd dat het bedrag veel lager was... en dat de stukken over de deal zoek waren... Maar vanmiddag werd bekend dat er op het ministerie toch een bewijs is gevonden. Dat had eerder moeten gebeuren, erkende opstelten en daarom treedt hij af. Staatssecretaris Steven zei dat hij vanwege zijn eigen betrokkenheid bij de zaak ook opstapt, maar voegde er nog wel aan toe dat er niets mis was met de deal met Kees H. Premier Rutte heeft gezegd dat het kabinet twee gedreven vaklieden heeft verloren en dat hij niet anders kan dan hun besluit respecteren. Tientallen slachtoffers van de ramp met vlucht MH17 zijn nog niet begraven of gecremeerd. Van de 29 inzittenden zijn zo weinig stoffelijke resten gevonden... dat hun nabestaanden nog willen wachten met de uitvaart. Daarnaast zijn van drie inzittenden nog helemaal geen resten gevonden. Er zijn geen aanwijzingen dat de vader van het gezin uit Doorweert, dat een, een, dag lang werd vermist, zijn gezinsleden iets wilde aandoen. Dat zegt de Duitse politie, die het gezin vanmiddag vond in een pand bij Gronau. Eerder vandaag werd gevreesd dat het gezin met de auto in de Rijn was gereden. De verbouwing van de Kuip is van de baan. Feyenoord heeft de onderhandelingen met bouwbedrijf BAM over zogenoemde vernieuwbouw gestaakt, omdat de kosten veel hoger blijken uit te vallen. Vorig jaar werd besloten dat de Kuip grondig zou worden gerenoveerd. Het stadion zou 70.000 plaatsen krijgen en een dak. Dat zou 200 miljoen euro kosten, maar het bleek veel duurder te worden. Het weer, vannacht lichte regen, minimaal rond 7 graden.